Lot Lewin met het NOS Journaal. Patiëntenorganisaties hebben meer geld nodig om hun werk goed te doen. In een brandbrief aan de Tweede Kamer vragen ze om extra subsidie. De organisaties zeggen dat ze er meer taken bij hebben gekregen. Ze vertegenwoordigen niet alleen de belangen van patiënten... maar denken ook mee met gemeenten, ziekenhuizen en andere zorginstellingen... om de zorg te verbeteren. En ze werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige patiëntenorganisaties zou het water aan de lippen staan. Daarom willen ze snel extra geld. RTL Nederland gaat zich minder op televisie richten en wil ook buiten de traditionele media mensen bereiken. De komende jaren steekt RTL miljoenen in technologie en data-analyse. Het is de bedoeling dat de online platformen van RTL, RTL XL en Videoland worden samengevoegd. De winst van het bedrijf loopt al langer terug en er komt een reorganisatie aan. Daarbij komt nog een aantal, daar, daardoor gaat nog een onbekend aantal banen verdwijnen. Gisteren stapte de financiële topvrouw van het mediabedrijf op... omdat ze zich niet kon vinden in de nieuwe koers. De beroemde Oostenrijkse kinderdokter Hans Asperger, de naamgever van het syndroom van Asperger, blijkt betrokken te zijn geweest bij een Oostenrijks euthanasieprogramma van de nazi's. Met dat programma zijn honderden gehandicapte kinderen vermoord, blijkt uit onderzoek van medische historici. Asperger was geen lid van de nazi maar hij steunde de fascisten wel. De Britse regering wil plastic rietjes en wattenstaafjes gaan verbieden. Die komen vaak in zee terecht en vormen met ander afval een groot deel van de plastic soep in zeeën en oceanen. Elk jaar gooien de Britten zo'n 8,5 miljard plastic rietjes weg. Premier May noemt plastic afval een van de grootste milieuproblemen ter wereld. May hoopt dat andere landen de plastic rietjes en wattenstaafjes ook gaan verbieden. Het weer dan nog, zonnig en het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 graden op andere plaatsen.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 Hartelijk dank daarvoor. We gaan zo meteen beginnen met eh, Middle of the Road in Sacramento. En daaruit de Temptations, Ain't Too Proud to Beg. We hebben natuurlijk Elvis en drie nummers uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980... En nog veel meer daartussenin. Veel plezier het komende uur. Too Proud to Bag, The Temptations uit het jaar 1966. En we begonnen met Sacramento van The Middle of the Road. Een nummer 1 in de top 40 in het jaar 1971. We gaan nu even luisteren naar een mooi nummer van Paolo Conte. Hier is Max. Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max. En hij schreef dat lied voor een pas, over een pas overleden vriend. Een mooi nummer. En eh, voor degenen die me <laughs> kennen, een Italiaans nummer in Matchbox. Dat komt zelden of nooit voor. Zo, dan weten we dat ook weer. We gaan het eh, iets instrumentaals doen. En dat doen we met Arthur Lyman. Een one-hit wonder uit 61. Hier is Yellow Bird. Hit Wonders, die blijven gewoon hangen. Net zoals deze, Yellow Bird van Arthur Lyman. De volgende is een top 100 hit uit 1976. En het verbaast me helemaal niks als je zegt van, huh, die ken ik helemaal niet. Uh, vrij vertaald is het Tante Dina blies op de trompet. maar 1 minuut en 30 eh, seconden ongeveer. Maar het was echt een top 100 hit uit 1976. Je houdt het niet voor mogelijk. Het was uh, Aunt Dinah Blue, eh, Blown the Horn, Has Blown the Horn. En het was Scott Joplin met het Youth Grand Opera Chorus. 1 minuut 34, maar gewoon leuk om te luisteren. En trouwens deze ook. Lucille uit 1957 en dat was Little Richard. En we gaan zo meteen nog een compositie horen, ook van hem. Ehm, en ook eentje van Carl Perkins, want die schreef bijvoorbeeld Blue Suede Shoes.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 tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, mama, little mama, la bam boom. En dat was hem weer een Elvis Presley single, Blue Sweat Shoes en Tutti Frutti. We gaan het nu even wat rustiger aan doen. We gaan luisteren naar een LP Poems, Prayers and Promises uit 1971 van John Denver.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 stem, goede teksten. Dit was John Denver en Sunshine on My Shoulders uit 1971. Het volgende nummer komt van de cd One Night Only. Dat is een eh, optreden van de Bee Gees. En ze hadden een gastzangeres. En dat was Celine Dion. Ze schreven dit nummer ook speciaal voor haar. Immortality. Now we come to a magical moment in the whole proceedings. We'd like to bring on our guest star. Ladies and gentlemen, Miss Celine Dion. 1998 van de CD One Night Only, The Bee Gees en uh, eh, Céline Dion en Immortality. En dan zijn we alweer toe aan de drie nederpop nummers die in de hitlijst staan, de top 100 over de periode 1965-1980. Je gaat zometeen eh, horen wie het zijn geweest en wat ze hebben gezongen. Veel plezier ermee. because you thinking of a list. want you all to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come. waren er weer drie uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 61 hoorde je Such a Cat van uh, eh, Le Baroque. Daarna Love, Marga, José en Petty met You Owe Me op 60. En op 59 de JJ's en Bald Headed Woman. In 2001 bracht eh, Paul McCartney een eh, cd uit Driving Rain. En een van die nummers ging over zijn eerste ontmoeting met zijn vrouw Linda. Hier is Magic. do we nothing but van het eh, album Driving Rain, Paul McCartney en Magic uit 2001. Dat ging over de liefde. Het volgende nummer gaat ook over de liefde, maar wel vanuit, het, eh, vanuit de andere kant van het spectrum daarvan. Hier is eh, Vanity 6. is uit 1982. Dit was Vanity Six van de... Eh, nee, dit was Nasty Girl van de Vanity Six. Zo moeten we het zeggen. We hebben nog tijd voor eh, één vocale voordat het programma klaar is. Hier is Cher, Gypsies, Tramps and Thieves. Mama used to dance for the money would do sun is no more just bye bye Les Paul en Mary Ford geven het al aan, eh, bye bye blues. Dit is eh, het einde van de uitzending Matchbox van deze week. En ook van de komende weken. Ehm, als het een beetje mee zit, dan... Eh, is de volgende uitzending op 31 mei. ga lekker even met vakantie namelijk. Dus eh, even geen matchbox, maar op 10, 17 en 24 zit hier de heer R. Jansen, bekend van radio en telefoon. En die neemt het even van me over in die weken. Dus dat komt helemaal goed. Eh, veel plezier daarmee in ieder geval. En wat mij betreft tot 31 mei. Goedemiddag en een fijn weekend.